Drie uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Curaçao is per direct twee weken in lockdown gegaan. Mensen mogen alleen naar buiten in het geval van een medische noodzaak of om boodschappen te doen. Wie zich niet aan de regels houdt kan hoge boetes krijgen. Er zijn inmiddels elf bevestigde coronabesmettingen op het eiland. De eerste negen patiënten kwamen uit het buitenland... maar volgens premier Ruggenaat is er nu ook sprake van een interne besmetting van mens op mens... Daarom wil de regering van Curaçao snel handelen... om ervoor te zorgen dat er geen situatie zoals in Europa ontstaat. De Amerikaanse president Trump verwacht dat over twee weken... de piek in het aantal dagelijkse coronadoden wordt bereikt. Daarom blijven de regels voor het afstand houden... ook de hele maand april van kracht. Trump verwacht dat het land rond 1 juni weer op weg is naar herstel. De VS is zwaar getroffen door het coronavirus. De pandemie-expert van de Amerikaanse overheid verwacht dat er mogelijk 100 tot 200.000 doden in de VS zullen vallen. De Nederlandse overheid bestelde twee weken geleden extra beademingsapparaten bij Philips, vertelt de topman Frans van Houten in het tv-programma Op1. Hij ging niet in op de vraag of dat aan de late kant was. Volgens Van Houten heeft de hele wereld niet scherp genoeg naar China gekeken en gedacht dat het wel mee zou vallen. Philips heeft zaterdag 100 beademingsapparaten geleverd aan de Nederlandse overheid. In totaal zijn er duizend besteld. Het bedrijf probeert de productie flink op te schroeven om die zo snel mogelijk te leveren. de voorzitter van de Eerste Kamer wil vanaf 7 april kort met de fractieleiders bij elkaar komen om de coronamaatregelen van het kabinet te behandelen. De eerste vijf spoedwetsvoorstellen zijn al door de Tweede Kamer goedgekeurd en liggen nu bij de Eerste Kamer. Vanwege de coronacrisis werken de senatoren op afstand. Om de spoedwetten te bekrachtigen komen de fractieleiders... als het dan voorzitter Bruin ligt, toch bij elkaar.